En dit is het nieuws van NOS op 3. Netflix koopt een groot deel van concurrent Warner Bros. De streamingsdienst betaalt er omgerekend 70 miljard euro voor. En daardoor krijgt de dienst onder meer HBO Max in handen. Daarop zijn onder andere Game of Thrones en Harry Potter te zien. Waar je straks alles kan bekijken is volgens verslaggever Roland Muller nog de vraag. Wordt het bijvoorbeeld één app? Heel makkelijk voor de consument zou dat zijn. En wordt het daardoor misschien ook wat goedkoper? Of wordt het misschien juist duurder omdat er ook meer aanbod is? Nou, heel veel consumenten hebben al wel ervaren dat streamingsdiensten in de afgelopen jaren toch behoorlijk in prijs zijn gestegen. Dus dat zijn allemaal vragen waar eh, ja, de consument wel best graag een antwoord op wil. De overname is nog niet definitief. Eerst moet de Amerikaanse toezichthouder er nog naar kijken. Een nieuw kabinet is nog niet dichterbij gekomen. Informateur Buma sprak vandaag met de leiders van vijf partijen... D66, CDA, VVD, GroenLinks-PVDA en JA21. Maar dat gesprek heeft nog niets opgeleverd. Verschillende partijen blijven elkaar uitsluiten, zegt Buma. Ik zie daarin ook blokkades. En ik zie ook, zonder beweging blijft alles stilstaan. Maar de beweging kan ik niet zelf maken, die zal door hun moet worden gemaakt. De vijf partijen gaan dit weekend verder praten. En zo klinkt het nu in Abu Dhabi. is nu de tweede vrije training van dit beslissende Formule 1 weekend. De vraag is, wie wordt wereldkampioen? Het zou wel eens Max Verstappen kunnen zijn, die tweede staat in het klassement. Hij is een van de drie kanshebbers, zegt commentator Jan Kees van der Kun. Er zijn drie man inderdaad, die gaan het weekend in met de kans dat ze wereldkampioen worden. En de grootste kans heeft Lando Norris nog altijd, want die heeft die 12 punten voorsprong. Dit wordt eh, genieten geblazen. Vanaf vandaag de eerste trainingen tot en met eh, zondag, als dan eh, het, het zwart-wit geblokt gaat vallen en welke kant het op gaat, geen idee. Maar eh, ga ervan eh, genieten. De allesbeslissende race is zondag om 2 uur. En het weer droog en 7 graden. Weinig zon te zien. Vanavond blijft het rustig met wolken bovendien. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer... want in het noordwesten en noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Verder vallen de volgende files op in Noord-Holland. Om te beginnen de A7 Zaanstad richting Hoorn. Voor het Avenhoorn 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A10 tussen Lansmeer en de Koentunnel 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N242 Alkmaar richting Middenmeer voor Sint Pancras 4 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging.